Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn iets minder coronabesmettingen dan gisteren gemeld. De afgelopen 24 uur zijn er ruim 6300 bijgekomen. Dat zijn er 100 minder dan gisteren, maar het is nog wel meer dan het gemiddelde van deze week. Iets meer dan 1200 coronapatiënten liggen nu in het ziekenhuis. Met bijna 250 daarvan gaat het zo slecht dat ze op de IC liggen. Omdat het aantal coronabesmettingen toeneemt, komen er waarschijnlijk strengere maatregelen. Premier Rutte praat daar nu in Den Haag over met onder meer minister De Jonge en RIVM-baas Jaap van Dissel. Een bijzondere dag voor Lewis Hamilton. Hij heeft de Grand Prix van de Eifel gewonnen... en hij heeft nu evenveel Formule 1-overwinningen op zijn naam... als recordhouder Michael Schumacher. Ze hebben er beide 91. Max Verstappen had ook een prima race. Hij is tweede geworden. Over een uurtje mag Oranje weer aan de bak. Na het oefenduel tegen Mexico speelt het Nederlands elftal vanavond voor de Nations League tegen Bosnië en Herzegovina. Tegen Mexico verloor Oranje nog, maar voor vanavond heeft de kerstverse bondscoach Frank de Boer meer vertrouwen. Ja, iedereen is fit. Eh, we hebben natuurlijk een eh, geschorste speler, uh, Memphis Depay. dat is de enige die absent is. Spits Memphis Depay is geschorst. Wie hem gaat vervangen wilde de Boer nog niet zeggen. In Australië hebben 150 mensen een bijzonder vliegtripje achter de rug. So Qantas flight 787 to Sydney, now ready for boarding gate number 10. Ze maakten een zeven uur durende vliegreis van Sydney naar Sydney. De vlucht was een idee van een vliegtuigmaatschappij om toch iets te doen... nu er door corona een stuk minder vliegtuigen opstijgen. Reizigers moesten voor het reisje wel een aardig bedrag neerleggen. Tickets kosten tussen de 500 en 2300 euro. Ook deze man zat aan boord. Oh, look, it was spectacular. I thought that some of the sites that we saw today one would never get the chance to see it quite like that. I felt that I was so close to a lot of them and it was just brilliant. Maar natuurlijk wel onnodig en hartstikke slecht voor de planeet. Milieuorganisaties zijn dan ook minder enthousiast. En dan nog het weer. Stevige buien met soms wat onweer, maar ook opklaringen met af en toe wat zon. Het wordt een graad of 13. En vanavond is het vooral in het binnenland vaker droog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De A9 is na de autobrand weer helemaal vrij. staat wel file op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk.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 Tell her how I feel. If tomorrow. never comes, you know how much I love her Did I try in every way your love, just what you're thinking of. on your body Performing just like my Rari You're too fine, need a ticket I bet you taste expensive Pouring up, up, up on a leader you keeping up, you should keep it Tequila and vodka Girl, you might be a problem Run away, run away, run away, run away I know that I should But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could so I hope you know what I mean when I say Let me take you dancing Two step to the bedroom We don't need no dance floor Let me see your best move Anything could happen Ever since I met you No need to imagine Baby, all I'm asking Is let me take you dancing Like da da da da da your body. It's just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, up, up, be my waitress. Now we not in love, so let's make it tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now see in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine.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 J'suis tombé la première, merde, merde. Chacal t'a bien Kuma, mais j'avoue que c'est mort. Toi tu fous la merde, tu veux que j'avoue mes torts, Mais à qui tu vas la faire Moi j'ai le mental, ouais, à qui tu vas la faire eh, Retour à la réalité. Moi je retourne à la réalité. Ouais, j'ai le mental. À qui tu vas la faire À qui tu vas la faire Jolie nana, recherche jolie Joe. Comment on fait Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos.